Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Engeland is een derde kind om het leven gekomen na de steekpartij bij een dansles. Vijf andere slachtoffers zijn nog in kritieke toestand. Een jongen van 17 liep gistermiddag een schoolgebouw in Southport binnen... waar op dat moment een Taylor Swift dansklas bezig was voor kinderen. En Taylor Swift heeft zelf inmiddels ook gereageerd en zegt dat ze volledig in shock is. Er woedt een grote natuurbrand in Griekenland. En het is op het eiland Evia, vertelt correspondent Thijs Kettenis. die brand begon gisteren in het midden van het eiland... Eh, en hij kon zich snel verspreiden door de harde wind... in combinatie met natuurlijk eh, hitte en droogte... die hier al eh, heel lang, al maandenlang aanhouden. vier dorpen zijn uit voorzorg ontruimd daar op Evia. En bewoners kregen vannacht een bericht op hun telefoon... op hun mobiele telefoon dat ze een veilig heenkomen moesten zoeken. Meer dan 200 brandweermensen zijn nu ingezet om het vuur te blussen... En ook vorig jaar werd NVA al hard getroffen door bosbranden. Dennis Schouten en Jan Roos moeten samen een boete aftikken van 1000 euro. In een van hun video's op het kanaal Robbelpraat ging het over een burenruzie... waar Schouten zelf in was beland. En in een van die video's lieten ze een gefotoshopte foto zien van de buurman in een SS-kostuum. En ook noemden ze hem een vieze racist. De buurman deed aangifte van belediging en de rechter vindt dus ook dat het te ver gaat. En het is bloedheet in Frankrijk. De thermometer in Parijs de 35 graden aan. En het is een flinke uitdaging voor de sporters en de supporters op de Olympische Spelen, weet mijn sportcollega Jalouf van Helsuwe. Ik ben zelf nu bij het hockeystadion waar Oranje tegen Groot-Brittannië speelt. Ze zeggen dat het 35 graden is, maar op de tribunes in de zon voelt het veel warmer. Het is druk bij de waterpunten en in de winkel waar je alle merch van de speler kan kopen... gaan de petten als warme broodjes over de toonbank. Voor de sporters zelf is het natuurlijk ook erg warm. Daarvoor worden hier bij het hockey wel maatregelen getroffen. Er zijn extra drinkpauzes ingelast en ook de normale pauzes worden langer gemaakt. Nou, het weer bij ons dan nog even. Vanmiddag op de meeste plekken zon overgoten. En pas vanavond komt er iets meer bewolking aan. Het is 27 graden aan de kust tot maximaal 31 in de rest van het land. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Amsterdam door de werkzaamheden aan de geluidswal bij Knopend Holendrecht 6 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en eh, vanaf Breukelen 10 minuten vertraging. 5 minuten op de afsluitdijk richting eh, Noord-Holland bij Den Oever 3 kilometer.